Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De regering in Kosovo heeft een aantal maatregelen voor Serviërs op het laatste moment uitgesteld. Aanleiding is onrust bij de grens met Servië. Kosovo wilde vanaf middernacht Serviërs die in het land wonen verplichten om Kosovaarse nummerborden te gebruiken. Ook zouden Serviërs die Kosovo binnenkomen een extra document moeten aanvragen. De maatregelen leiden bij de grens tot wegblokkades en er zou ook op agenten zijn geschoten. De Kosovaarse regering heeft de wetgeving nu uitgesteld tot 1 september... op voorwaarde dat de barricades worden verwijderd. Door een storing reden afgelopen avond urenlang nauwelijks treinen in de regio Rotterdam. De problemen begonnen in een computer bij de treinverkeersleiding van ProRail. Het backup systeem werkte niet, vermoedelijk door een fout in de software. Iets na middernacht was de storing verholpen. De NS zegt dat gestrande reizigers alsnog met extra treinen naar huis zijn gebracht. De vervoerder verwacht voor de ochtendspits geen grote problemen. Op een pluimveebedrijf in, pluimveebedrijf in Dalfsen in Overijssel is vogelgriep vastgesteld. Alle 42.000 kippen worden afgemaakt. Ook een bedrijf van dezelfde eigenaar daar in de buurt wordt uit voorzorg geruimd. Daar gaat het om 11.000 dieren. In de omgeving liggen nog enkele tientallen andere pluimveebedrijven. Daar geldt per direct een vervoersverbod. Afgelopen week werd op een eendenbedrijf in Dalfsen ook al vogelgriep vastgesteld. Het lichaam dat is gevonden op Curaçao is van de 45-jarige man uit Leiden... naar wie sinds woensdag werd gezocht. De doodsoorzaak is niet bekend. Het stoffelijk overschot wordt onderzocht. De Nederlandse toerist was dinsdag niet teruggekeerd na een wandeling.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 En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, en ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren?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 Ook wij kennen badders in training niks keer, splash in Marbella. Ook ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu is ze de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella. Van vellen, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella ella, ella. Come en mijn ella. Come en umbrella, ella. Come en ella. Come en ella. Come en ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké okay is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de love die ze geven gemeend, of als ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn apparella, Zet het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rest.